op een poging tot kindersekstoerisme. Onderzoekers van de organisatie deden zich voor als een Filipijns meisje van tien... dat via een webcam bereid was tot seksuele handelingen. De internetgebruikers die erop ingingen zijn gefilmd en dat materiaal is vandaag voorgelegd aan de Nederlandse politie. De verdachten komen uit meer dan 65 landen. Politieorganisatie Europol zei vorige week ook dat pedoseksuelen steeds vaker live via de webcam kinderporno kijken. Vaak zitten er criminele organisaties achter die veel geld verdienen aan de verzoeken van pedoseksuelen. De Britse supermarktketen Tesco gaat bij de kassa's in honderden tankstations gezichten van klanten scannen om ze persoonsgerichte reclames te kunnen tonen. De techniek doet denken aan de film Minority Report, waarin acteur Tom Cruise door reclamezuilen persoonlijk wordt aangesproken. In eerste instantie wordt de scantechniek toegepast in 450 tankstations van Tesco, maar het is volgens het bedrijf de bedoeling dat de gezichtscans op termijn in zoveel mogelijk supermarkten worden gebruikt. De beelden van de gezichten van de klanten worden niet opgeslagen, benadrukt het bedrijf dat de techniek heeft ontwikkeld. Telefoonfabrikant BlackBerry wordt toch niet verkocht aan een groep investeerders. In plaats daarvan krijgt het bedrijf een nieuwe topman en gaan investeerders ongeveer 1 miljard dollar in het bedrijf steken. In september werd nog gemeld dat BlackBerry mogelijk zou worden overgenomen door investeringsmaatschappij Fairfax Financial Holdings. Maar het zou Fairfax niet lukken om de benodigde miljarden bij elkaar te krijgen. Het gaat al jaren slecht bij BlackBerry. Ooit was het een van de populairste telefoons. Maar het bedrijf maakte te laat de overschakeling naar smartphones... en werd ingehaald door Apple en Samsung. Het weer opklaringen vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht in het noordwesten en noorden en enkele bui. Morgenochtend even zon. Vanuit Zeeland gaat het weer regenen. De wind draait naar zuid en neemt toe naar matig tot hard. En het wordt morgen 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de N15, A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenisse staat 4 kilometer en verderop 2 kilometer voor knooppunt Vaanplein. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen knooppunt Ketelplein en de afrit Spaanse polder 4 kilometer na een ongeluk. Er ligt olie op de weg en daardoor zijn bij de afrit Spaanse polder twee rijstroken afgesloten.